Gert Kluk met het NOS-journaal. In een loods in Heemskerk is een groot hoeveelheid gevonden. De partij bestond uit 117 mortieren die samen 70 kilo wegen. Een deskundige van de politie zegt dat er bij het onveilig afsteken van de mortieren een ramp had kunnen gebeuren. Het vuurwerk lag op de zolder van een opslagloods. De eigenaar van het vuurwerk in Heemskerk, een man van 21, is aangehouden. In Zwolle is een vrouw veroordeeld voor zware mishandeling van haar baby. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze haar baby te weinig voedsel gaf. Ook toen het kind na een half jaar in het ziekenhuis werd opgenomen, ging ze daarmee door. Ze verdunde toen de zondevoeding van de baby. De vrouw die nooit meer voor haar kind zal mogen zorgen, heeft een tijd in voorarrest gezeten en hoeft niet meer de gevangenis in. Het hoofd van de waarnemers van de Arabische Liga in Syrië is tevreden over de eerste dag van het bezoek aan Homs. Volgens hem hebben beide partijen goed meegewerkt. Het waarnemersteam blijft voorlopig in de stad. Zo'n 70.000 betogers gingen vandaag in Homs de straat op. Ze vroegen de waarnemers hen te beschermen. Homs heeft zich ontwikkeld tot het centrum van het verzet tegen het regime van president Assad. PostNL is voor miljoenen euro's gedupeerd door fraude met postzegels die bedriegelijk echt leken. De apparatuur op de sorteercentra kan de nepzegels er wel uithalen, maar toch heeft het een half jaar geduurd voor de fraude werd ontdekt. De zegels werden via websites verkocht voor bedragen die veel lager zijn dan de waarde van echte zegels. Schaatster Marit Leenstra doet begin januari niet mee aan het EK Allround. De regerend Nederlands kampioen Allround werd tijdens selectiewedstrijden in Tialf op de 3000 meter zesde en verspeelde daarmee een EK-ticket. De startbewijzen gaan nu naar Irene Wust, Anouk van der Weijden, Diana Valkenburg en Linda de Vries. Het weer morgen is droog met hier en daar wat zon, later vanuit het westen bewolking en af en toe wat regen, ook gaat het harder waaien. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A9 die berichting richting Amstelveen tussen Gaasperplas en het AMC 2 kilometer. Dat is een aanrijding.